Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Geleen worden knuffels en bloemen neergelegd. Op de plek waar het lichaam van Gino gisteren werd gevonden... laten mensen wat achter ter nagedachtenis aan de jongen van 9. Hij raakte eerder deze week vermist en gisteren werd hij doodgevonden. Ook kinderen gaan langs bij de Bloemenzee. Ik ben er wel bang voor als eerst, want voor hetzelfde geld je loopt hier langs en er wordt er zelf niets meegenomen. Ik ben er erg van geschrokken, omdat het is zo om de hoek bij ons. En meerdere kinderen durven niet buiten te spelen daardoor. Wat voor gekke doet nou zoiets, vraag ik me af. Ook vandaag is er nog onderzoek bezig in het huis van de 22-jarige man... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen. De politie zoekt uit wat wanneer is gebeurd, zodat ze een tijdlijn kunnen maken. Woensdag is er een herdenkingstocht in Kerkrade met motoren en brullende auto's. Want Gino was gek op stoere auto's en motoren. In Prinsenbeek in Brabant is een deel van een carnavalswagen afgebroken en naar beneden gevallen. Het gebeurde tijdens een uitgestelde carnavalsoptocht. Een vrouw raakte daardoor gewond aan haar schouder. De optocht werd even stilgelegd en al snel weer opgestart. Het aantal doden bij een brand in een deels Nederlands containerdepot in Bangladesh is opgelopen tot 49. Ook zijn er meer dan 150 mensen gewond. De brand brak vannacht uit in een container met chemisch spul. Meerdere containers zijn ontploft. En Celine uit het Gelderse Doorwerd kan superhard rennen. Afgelopen weekend werd ze nog tweede bij de vrouwen op de 5 kilometer bij een wedstrijd. Klinkt misschien niet meteen heel bijzonder, maar Celine is pas 9 jaar. Ze was er sowieso al vroeg bij, want toen ze 5 jaar was... probeerde ze een record van een Fins meisje te verbreken. En toen dacht ik, ik ga proberen om daar onder te komen. En uiteindelijk lukte dat. Toen dacht ik, ik kan dit gewoon goed. Sindsdien is ze niet gestopt met rennen en het is er voorlopig ook niet van plan. Ik hoop dat ik dan nog steeds sneller word en dat ik hem bij hem eh, de wereldtop hoor. Het is misschien ook wel een droom om dan naar de Olympische Spelen een keer te gaan. Het weer nog. te trekken buien over het land met kans op veel regen en onweer. In het noorden blijft het tot in de avond droog. Daar is het 22 graden. In de buien koelt het af naar zo'n graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezandijk 5 kilometer file.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 Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually set me free.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 We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind It's a special kind of thing with you.